Zit van der Linde met het NOS-journaal. De Oekraïense president Zelensky zal vrijdag naar Washington reizen... om met de Amerikaanse president Trump te spreken. Oekraïne en de VS zeiden eerder vandaag dat het raamwerk voor de grondstoffendeal klaar is... maar dat er nog gesproken moet worden over veiligheidsgaranties. Komen die er niet, dan gaat volgens Oekraïne de deal niet door. Zelensky noemt het raamwerk een eerste stap naar een eventuele deal... die nog moet worden goedgekeurd door het Oekraïense parlement. In Zuid-Tirol in Italië is een Nederlandse skier omgekomen na een botsing met een liftpaal. De man van 50 werd met ernstig hoofdletsel naar het ziekenhuis gebracht... waar hij niet veel later overleed. Italiaanse autoriteiten onderzoeken hoe het ongeluk kon gebeuren. De Roemeense oud-presidentskandidaat Kalin Georgescu is vanochtend door de politie aangehouden. Hij wordt verhoord in het onderzoek naar buitenlandse inmenging in de Roemeense verkiezingen. De pro-Russische Georgescu won in november onverwacht de eerste ronde van de verkiezingen. Later bleek uit onderzoek van de Veiligheidsraad dat er sprake was van Russische inmenging. De hoogste rechter in Roemenië verklaarde daarna de verkiezingen ongeldig. Het is niet bekend of Georgescu wordt aangeklaagd. World Boxing is voorlopig geaccepteerd als mondiale boksbond. Dat maakt het Internationaal Olympisch Comité bekend. Door de erkenning is er weer kans dat boksen een onderdeel zal zijn op de Spelen van 2028. World Boxing heeft aan verschillende criteria voldaan, zegt het IOC. Zo is er onafhankelijk toezicht en zijn er inkomstengaranties. De bond komt in de plaats van de International Boxing Association. Die werd in 2019 geschorst vanwege corruptie. Het weer. Vanavond trekt er van west naar oost een regengebied over het land.